244 in de lijst, de Spencer Davis Group en uh, eh, Give Some Loving. Maar Spencer Davis, dat was niet de man die op de vocaal hoorde. Dat was namelijk Steve Winwood. Hij eh, verliet eh, de band in 1967 om zijn eigen band te vormen. Traffic was dat. Ook een paar goede platen gemaakt. En daarvoor zat hij ook nog in, het, ja, in Blind Faith, hè, samen met Eric Clapton en Ginger Baker... Maar dit was eh, ja, de Spencer Davis Group met eh, natuurlijk dus ook Spencer, Spencer Davis zelf natuurlijk op de gitaar. En Gimme Some Love In, een van, hun, eh, een van hun grootste hits. En die hebben ze er wel een paar gemaakt. Maar dit was volgens mij de enige notering in, in deze lijst. Want ja, we zijn er nog steeds mee bezig. We zijn inmiddels ook over de helft. Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Zojuist nummer 244. De Spencer Davis Group en Gimme Some Loving. Ja, de komende paar uur, de komende twee uur wordt het weer een, een mooie line-up. Ik ga nog niet te veel verklappen, maar ik kan je wel alvast zeggen dat we vanavond, eh, ja, vannacht voorbij gaan komen. Twee keer Sly in the Family Stone, twee keer Roy Orbison en twee keer Muddy Waters. Nu eerst 243, eh, het is, eh, het is tijd voor wat vrolijkheid. En ehm, nou ja, ik, ja, laat ik hem gewoon in insnachten. Hè? De suikerspinkapsels op 243.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 sun brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them if you did. 家。 be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Elton John. Vorig jaar verscheen eh, de film Rocketman. En ja, nou ja, dit stond natuurlijk uiteraard op eh, de soundtrack. Elton John, Rocketman, I think it's gonna be a long, long time. En eh, ja, grotendeels... ja, eigenlijk geïnspireerd door, ehm, Davis, door, ja, door een song van David Bowie. Hè, zijn allereerste hit, Space Oddity. Dat trouwens helemaal niet in deze lijst staat. Dat is echt schandalig. Daarvoor de B-52's en Love Shack op nummer 243. Amerikaanse band eh, was dat. Ehm, of nee, ze bestaat trouwens nog steeds eh, volgens mij. Ehm, natuurlijk met eh, de zangeressen Cindy Wilson en Kate Pearson. Die, dra die dragen die B-52's pruiken, die B-52 pruiken. De suikerspinkapsels, dat werd een beetje het uiterlijk van de band. Ehm, ook wel de B-52 bommenwerper genoemd. Hè, naar, ja, vernoemd naar de, de, de neus van het vliegtuig. Eh, van, ja, van die bommenwerper. Ehm, en ja, er zijn, eh, vooral in de jaren 50 was dat, eh, was dat wel beroemd. ook in de jaren 60 nog. Hè. Mensen als Brigitte Bardot, Anneke Greunlo, die draagden die dingen. Eh, maar ook eh, om even wat eh, moderner, modernere dingen te noemen. Beyoncé, die had het ook een tijdje volgens mij. Amy Winehouse natuurlijk, hè, uiteraard. En ehm, ook um, ja, Marge Simpson bijvoorbeeld, hè, uit, de, uit de Simpsons, de serie, de, de, de, de tv-serie. Ehm, ja, blijft een vrolijk liedje, die Last Shack van de B-52's. Kate Pearson die deed trouwens ook mee op, op Candy van Iggy Pop, hè, begin jaren 90 een grote hit. En we komen de B-52's ook later nog een keer tegen met Rock Lobster. Dat was een eh, meer obscure hit van eh, nou ja, ruim 10 jaar eh, eerder terug, uit eind jaren 70. Die komen we later nog tegen. Ik heb, ik heb daar zin in. Um, Elton John dus met, uh, met Rocketman. Um, vorige week, ja, toen gingen we de, gewoon de, ja, over de helft heen. Hè, de 250 uh, eh, gingen we doorheen. We zijn inmiddels op eh, de helft van deze lijst. Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Met, ja, ik ga niet te veel verklappen, maar ik, wil, ja, ik vind wel even een, een eer om te zeggen dat Sly en de Family Stone er twee keer in staan. Net zoals Roy Orbison en Muddy Waters. Die komen dus de komende twee uur ook allemaal nog twee, twee keer keer voorbij. Met nu eerst Sly and the Family Stone. Nou, ik kan er alvast wel van klappen wat dan die andere is die straks voorbij gaat komen. Dat is eh, Dance to the Music. Ehm, en dit, ja, dit is ook een fijne van ze uit 1969. Eh, staat op 241. Stands, Sly and the Family Stone. set out to do. Thank you. nummer 240. Ja, deze dame die hoort er ook uiteraard in, eh, in de lijst. Een stukje Blue Eyed Soul in de lijst. Dusty Springfield en The Son of a Preacher Man. En daarvoor ook nog Sly en The Family Stone en Stand. Ja, dan heb je er weer tien gehad. Het is tijd voor een overzichtje. De nummers 250. Ja, de helft tot en met eh, ja, 240 dus. 250 Black Sabbath en Paranoid. 249 Change of Fools, Aretha Franklin. 248 Sugar Gang, Rappers Delight. Hout van in de Summertime van Sly and Family Stone zijn ze weer. Dus komen straks nog een keer op 247. 246 Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. En The Night They Drove All Dixie Down van de band op 245. Deze uitzending begonnen met 244, de Spencer Davis Group en Gimme Some Love Love Shack, de B-52's op 243. 242, Elton John en Rocketman. Stand, Sly and the Family Stone, 241 en hij gehoord dus op 240. Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Nou, ik kan je vertellen, dat is niet de enige Dusty Springfield eh, in de lijst. Gelukkig maar. Je naar Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. De komende maanden werken we toe eh, naar de nummer 1, maar we zijn nu bij nummer 239. En deze, deze meneer, deze meneer die staat er twee keer in met Runaround 2. En dit is eh, de hoogste notering van hem op 239 dus. Dion en The Wanderer. me shirt and I show a rosy on my chest Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer I roam around, around, around, around Oh well, I roam from town to town I go through life without a care And I'm as happy as a clown I with my two fists But I'm going some girl, uh, yeah. nummer 238. I fall to pieces. I dames en heren. Welkom, dit is NPO Radio 5. Nee, dat is een grapje natuurlijk. Eh, Patsy Klein en uh, de Jordanaires, die komen we later nog een keer tegen. Nog veel hoger met Crazy. Maar dit was op eh, nummer 238, I Fall to Pieces. En daarvoor nog een plaat uit 1961. Ja, we zijn lekker nostalgisch bezig. 239, Dion en The Wanderer. Twee noteringen voor de beste meneer. En dit was zijn hosten. Dan nu ja, een stukje modernere muziek. In ieder geval ehm, voor deze lijst dan. Eh, we gaan terug naar 1982. Niet heel veel jaren 80 in de lijst. Om precies te zijn 57 van de 500 platen. Dus 11,4% eh, van eh, alle liedjes komen uit de, jaren 80. En zo ook in dit geval op nummer 237. En wel een hele belangrijke plaat. een cult hit is het eigenlijk. Je hoort het verder nooit op de radio of zo. Want ja, daar is het misschien ja, het is toch net te experimenteel of ja, te obscuur wat obscure hitje voor. Ehm, maar heel eh, belangrijk en ehm, ja, voor nou, niet alleen de hiphop, maar ook voor de elektronische muziek. En eigenlijk was het ook een, eh, ja, een soort brug tussen die twee. Ehm, heel belangrijk dus. En eh, ja, volgens mij het is geproduceerd door DJ en producer Arthur Baker. Hij heeft later nog ook ja, samengewerkt met New Order. Nou, New Order was natuurlijk met onder andere Blue Monday ook belangrijk voor de elektronische muziek. En ehm, ja, ik heb het over eh, Afrika Bambata, de Amerikaanse hip-hop artiest. En die eh, meneer Bambata, die, eh, en, en die, dus die DJ en producer Arthur Baker, die zijn nog heel erg geïnspireerd geweest samen door de band Kraftwerk. Hè? Die waren natuurlijk ook nogal behoorlijk ja, belangrijk voor de elektronische muziek. En nou, dit is ook, um, maar dan ook, ja, zeg maar de brug met hip-hop gevonden. Afrika, Bambata en de Soul Sonic Force op nummer 237 en Don't Stop Planet Rock. Party people, party people, can you get funky? Soul Sonic Force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Just hit eh. on eh. eh. It's time to chase your dreams about the seats. Make your body sway, socialize, get down, let your soul lead the way. Shake it now, go, a living dream. Love life. the nights are hot. It is a house of both females and males. Both young and old. Both on disco. The DJ plays your favorite blinds. It's the funk and hit me. Just get on down and hit me. That pop just get so fucking now hit me. Other piece of the world. Spread the message of my word. 236. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Ah, hey, ah, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will eventually come my way. Ah, hey, ah, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer Going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey. a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Five keer staat hij erin. Hey, hey, Holly. Love like yours will surely come my way. En Everyday op eh, nummer 236. Daarvoor op nummer 237 Afrika Bambata en de Soul Sonic Force. En eh, Don't Stop Planet Rock. Heel eh, ja, belangrijk dus voor zowel de elektronische als de hop muziek. En eigenlijk een brug ja, daartussen. Dan op eh, nummer 235, ja, zo wacht gaat het. Ehm, in 2005 toen maakte Kanye West samen nog met eh, Jamie Foxx uh, hiervan Gold Digger. Maar dit is uiteraard het origineel in de lijst uit 1954. Man, zo oud. En Ray Charles, hij staat er wel meerdere keren in. Hè? Net zoals die Buddy Holly, dus een van de hoofdleveranciers van de lijst. Ook hij staat er vijf keer in. En dit is dus op 235, I Got A Woman. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town good to me. Oh, yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh, yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh, yeah. got a one. treats me right. Never running in the streets eh, and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. know she's alright. I don't to know she's alright. She's alright, she's alright. Nummer 234. The reason why Oh, I can say I have to let you go And right away After what you did can't stay on. And I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time, baby, for a long time, you had me believe, you had me believe oh, that your love was all mine, was all mine. and that's the way it would be. But I didn't know put me on. like before. Deze band was aan de beurt op 234. Eh, The Birds, drie keer staan ze erin. Dit was de eerste keer dat we, dat we ze tegenkwamen. I feel a whole lot better. Nog eh, twee keer hierna, eh, Eight Miles High. Maar ook het, uh, al, ja, het, de titeltrack van het album waar dit ook vanaf kwam. I feel a whole lot better, een debuutalbum. Mr. Tambourine Man. Die komen we sowieso nog tegen in zowel de versie als, van, ja, van The Birds als die van Bob Dylan. The Birds dus. En Elvile Holla bij de 234, 235 daarvoor. Ray Charles en I Got A Woman. En uh, ja, we blijven in uh, de jaren 50, 60 hoek uh, zitten. Want we zijn inmiddels bij 233. Ehm ja, weer uit 1965. Echt heel veel jaren 60. Eh, jaren 60, 70. Dat zijn toch wel eh, ja, de decenniums die er ja, bovenuit steken. Waarvan er eh, het meeste in staat. The Animals, 233. Ja, die komen later nog, later nog een keer tegen met The House of the Burning Sun. Of The, the House of the Rising Sun. Maar dit is We've got to Get Out of This Place. This old of city. Where the sun refused to shine. People tell me there ain't no in trying. Now, my girl, you're so young and pretty. And one thing I know is true you'll be dead before your time is. We've Gotta Get Out of This Place. Net nog de Birds met de Feel a Better. Och man, man, man. Je zou het maar allemaal mogen instarten. Hè? Och man, dan ben je toch ook gelukkig. Dit was, uh, ja, kijk op welke, welk nummertje ook alweer. 233 eh, was dit. Ja, en dan, ho, Twee keer komen we hem nog eh, tegen. Dus de eerste keer. Ehm, in ieder geval deze uitzending dan. Hè? Want daarna gaat hij nog een aantal keer voorbij komen. 232. Tijd voor een eh, stukje eenzaamheid. Roy Orbison en Only the Lonely. Only the Lonely. so far apart. 231. staat er ook een aantal keer in. Marvin Gaye, Sexual Healing. En daarvoor 232 Roy Orbison en Only the Lonely Know the Way I Feel. Ja, nog even een overzichtje dan. Ehm, zo aan het einde van de uur. Van de nummers 240 tot 231. 240, Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Dion the Wanderer op 239. En Hij valt de Pieces van Betsy Klein op 238. Afrika, Bambata en Planet Rock op 237. En Everyday van Buddy Holly op 236. 235, Ray Charles, I Got A Woman, I Feel A Whole Lot Better, The Birds op 234. 233, The Animals, We've Gotta Get Out Of This, of this Place. En ehm, Only The Lonely dus van 232. Eh, Roy Orbison. 231 zojuist gehoord op, ehm, eh, ja, Even opnieuw. Zojuist gehoord op 231 Marvin Gaye en eh, Sexual Healing. Zometeen in het volgende uur dan gaan we gewoon door met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. En we zijn nu gebleven bij 230. Een van de hofleveranciers uit de lijst. Bob Dylan. Just Like a Woman. Tot zometeen. Nobody feels Everybody knows that baby's got new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe.